je verwonderen. Intratuin. Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie. Maar je moet gewoon je boek houden. Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl. Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen je knuffels geven... en waar je zo hard mag zingen als je wil. Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Hoera! Action is bekroond tot de beste winkelketen van Nederland. En dat vieren we met nog meer extreem lage prijzen. Zoals twee Ziki Heren shorts maar 3,58. En onze stevige verhuisdoos FSC gecertificeerd maar 88 cent. Deals waar je heel blij van wordt.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 I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, maar je touwen echt strikt. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld. 18.000. Tot verdikken me. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen? Of voor de klas te staan? hey, stop met dagdromen en start met een erkende mbo- of hbo-opleiding bij LOE. Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo.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 Ontwerp je fotoboek gemakkelijk in de CW-app of op cewe.nl. CW. Zo mooi. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau.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 hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Schiedam is een man overleden bij een metrostation. Volgens getuigen werden er eerst sneeuwballen gegooid, meldt RTL Nieuws. En daarna is waarschijnlijk een vechtpartij ontstaan. Twee jongeren zijn opgepakt. Ziekenhuizen in het hele land hebben hun handen vol aan mensen die door de gladheid zijn gevallen. De meeste hebben iets gebroken of gekneusd. Bij Amsterdam en Schiphol rijden weer mondjesmaat treinen, maar er zijn ook nieuwe problemen bij de NS. De reisplanner doet het niet en dat duurt tot zeker 8 uur. Ook de Europese Commissie onderzoekt de nieuwe functie van Grok, de chatbot van Elon Musk. Daarmee kan je sinds kort foto's bewerken en die functie wordt gebruikt om seksbeelden te maken van kinderen. Brussel vindt het afschuwelijk en illegaal. En de Russen hebben een stad in het westen van Oekraïne gebombardeerd en daarbij is een Amerikaans landbouwbedrijf geraakt dat zonnebloemolie maakt. Honderdduizenden liters zijn weggelekt. Het gaat dagen duren om het allemaal op te ruimen. Het is niet duidelijk of het bedrijf met opzet werd gebombardeerd. Het weer nu van Weer Online. In de avondspits opnieuw winterse buien. Maar morgen is het overwegend droog en krijgen we de zon ook af en toe te zien. En het wordt een paar graden boven nul dan. En dat was het nieuws op Slijm. Ah, het wordt grimmig op de weg. Middagspits gaat bijna beginnen. Er komt sneeuw aan namelijk ook. Nu staat er 200 eh, kilometer vertragingen. Vanaf 50 minuten krijg je van met top 3. Eerst op de A2 Amsterdam Oude Rijn voor de Leidse Rijntunnel. Daar is het glad. Drie keer raden, 55 minuten. En de A12 Den Haag Utrecht voor de Meer. Ook een gladde weg, een uur en 12 minuten. A29, ook niet heel veel beter. Rotterdam, Berg Zoom voor de Haringvlietbrug. Daar 52 minuten over 7 kilometer langzaam rijden. Eh, goed nieuws, Eén ding is wel, je verwacht het niet, maar geen flitsers. Dat had geen zin vandaag. <laughs> De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl. De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl. Dit jaar kunnen wensen echt uitkomen, want het is alle dagen prijs bij de Vriendenloterij. Elke dag maken we een winnaar bekend van 10.000 euro, elke week van 100.000 en elke maand van 1 miljoen euro. Speel voor 24 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus speelbewust. Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl. Werkzoeken.nl voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Het is nu fabrieksteel bij Keukenkampioen. Dat betekent gratis montage en 10% extra korting op alle keukens. En dat ook nog tegen de prijzen van 2025. Kom naar Keukenkampioen. Al 35 jaar kampioen in keukens. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Tot wel 50% korting op stijlvolle must-haves. Wat doe ik aan om het nieuwe jaar echt goed te beginnen? In de Zalando-app, daar vind je de perfecte look voor elke gelegenheid. Tot wel 50% korting. Als je gratis aanmeldt als pluslid, ontvang je nog meer voordelen. Shop nu bij Zalando. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. en over prijsgeld gesproken. Ik heb zometeen een eh, soort van ethische vraag aan je. Wat zou jij doen?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 Eén ding is zeker, wij hebben gewoon niet Sky Move Your Body op de radio. <laughs> hey, goedemiddag. Mijn naam is Thomas. Hartelijk middag. Ondertussen even kijken naar de wegenproblemen rondom Amsterdam. Daar rijdt het verkeer eh, langzaam. De A12 is een groot probleem. Rondom Utrecht loopt alles vast. Apeldoorn en onder Rotterdam veel problemen. Eh, de langste vertraging van dit moment. Waar staat hij? Wat denk je? Doe een gokje. ja, is ook niet te gokken deze dagen trouwens. A12 Den Haag Utrecht voor Harmelen een gladde weg een uur en 16 minuten. Hey, even een korte vraag. Ik vind het namelijk een interessante casus. Ehm, de staatsloterij, de winnaars hebben zich eh, gemeld. De een haalt een uh, eh, Mini Cooper op. Eh, maar twee winnaars die hebben de oudejaarstrekking gekregen. 15 euro, miljoen euro belastingvrij. 15 miljoen euro belastingvrij. Half staatslot hadden ze. Ze hebben dus, ehm, die beide personen uit Nune en Amstelveen... dat lot cadeau gekregen van iemand. Wat ik me dus afvraag... hoeveel moet je dan geven aan degene die dat lot aan jou heeft gegeven? Stel voor op een verjaardag of met oud en nieuw. Ik geef, hey, hier uh, Menno, veel plezier. Hier, kijk eens een staatslot. Uiteindelijk valt daar 15 miljoen euro op. Wat vind jij? Hoeveel zou je dan aan die geven moeten geven? Ja, of niks, of wel? Laat maar weten in de app van Slam. Ben benieuwd. Kiki, zometeen. Eerst Chestel. Dit is de motto. Chaser with no trouble. Mm-hmm. Popping that moe, baby, let's make some. Key, slash key. Je mag zelf eh, kiezen. Nou, uh, what's the good to hierbij? Slim. Ja, ik vroeg me af, hè. De staatsloterij is gevallen twee winnaars van 15 miljoen euro belastingvrij. Hebben dus beide dat lot gekregen als cadeau. Wat geef je dan aan de persoon die jou dat lot heeft ehm, gegeven? Goeie vraag, toch? Uh, volgens mij wel. Uh, Koosje die zegt alles boven de 100 euro is 10% voor mij. Een soort van vindersloon zou je dan kunnen zeggen. En Patrick die gaat voor heel veel geld, miljoenen. En Mitch die zegt uh, eh, 1 miljoen, maar dan moet diegene wel snel eh, zijn snavel houden. Uh, naar de telefoon, Delano, goedemiddag. Goedemiddag. ik win 15 miljoen, ik heb het staatslot van jou gekregen. Ehm, ja, hoeveel krijg jij dan? ja, 10,50 euro aan de vochtige krentenbol. <laughs> <laughs> jij vindt dat diegene heel weinig hoeft te krijgen, begrijp ik. <laughs> ja. Oké. Okay. Hey Delano, mooie middag jongen. Hoi hoi. Yo, hetzelfde. Hoi, hoi. Dit is The weekend. In Your Eyes. I just pretend. look at you in your eyes bij Slam. It's not right, but it's okay. Kijk, natuurlijk kan Winter vol Liefde gaan beginnen vanavond. Maar het echte leuke programma begint eh, vanavond pas. Dat is eh, de nieuwe middagshow van Slam. Met Julia, Erik, Jan en Patrick. Dat is vanaf 5 uur hier te horen bij Slam. En ik begreep dat dierennieuws is gesneuveld, maar er komt zelf wel leuks aan. Vanaf 5 op de radio. En zometeen een nieuwe ronde van De Gok van Je Leven. En ik hoor je denk op de maandag, al dat sneeuw, de gok van je leven, waar gaat het over? Nou, hier uitgelegd Meedoen is Vegas plus je leeftijd deze kant op appen. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai. Of je begint het jaar bij Slam met de gok van je leven. Maak in januari kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden... naar de entertainment hoofdstad van de wereld, Las Vegas maar. Als je eenmaal in Vegas bent, wordt het alles of niets. 2026 euro casino geld. Rood of zwart. Alles of niets. De gok van je leven. Deze maand. Check slam.nl voor alle info.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 Wat heb je aan zo'n enorm assortiment hout? Als je niet online kunt checken in welk gangpad die ene balk ligt. En waar dacht je met al dat hout naartoe te gaan? Zonder een van tevoren gereserveerde bus of aanhanger. Kortom, waar zou je zijn? Zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach. Hornbach er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hornbach.nl slash service. Fans van Voordeel opgelet. De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door.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 Zo, dat is voor een hele week. Ja, en op is op. Aldi. De nieuwe elektrische Suzuki e-Vitara is een zakelijke auto, kampeerauto... en een als je de achterbank verschuift past er nog meer in de auto. We weten niet precies wat je ermee gaat doen...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 Vanaf 16 januari bij jouw Suzuki-dealer. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering. Wow, kost je maar 3 minuten. Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro. Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld.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 Profiteer nu van 35% korting op bijna alle jaloezieën. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier gaan we deze zomer nog op vakantie? Daar heb ik echt zin in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij prijsvrij vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super boeksale. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Altijd fit, altijd vitaal, altijd doorgaan, altijd resultaat. Altijd Weekamp. Van sportkleding tot fitnessapparaten en supplementen. Nu extra korting op alles voor jouw goede voornemens. Altijd Weekamp prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroegboekseil. Een speech geven aan je 20 medewerkers en dan weer een verhaaltje aan je twee kinderen. Als ondernemer lopen werk en privé vaak in elkaar over. Ook financieel. Onze experts bieden je overzicht, zakelijk en privé. Plan een persoonlijk gesprek op abnamro.nl slash vooruitkijken. Voor ieder begin. ABN AMRO. Het is de eh, half vijf, weer online weerbericht voor je. Het gaat morgen dooien en het wordt ook wat droger. Er gaat wat minder sneeuw, regen vallen, dat is fijn. Ook minder hagel dus. Eh, maar laten we ons focussen op dit moment. Mocht je nog de auto ingaan, dan eh, zit je goed tot half zes... Met geen sneeuw of regen, hagel in Gelderland, Overijssel, Drenthe... het oosten van Groningen en ook het oosten van Brabant en het noorden van Limburg. Daar valt tot half zes, handig voor de spits. Eh, geen regen of sneeuw, dat eh, vindt nu al plaats wel op eh, de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam. Dat komt er nu aan, die sneeuw, dus hou rekening met meer vertraging daar zo meteen. Daarover gesproken, de vertragingen. De top 5 krijg je op dit moment van me. Het is eh, nou, ja, niet eens heel druk eigenlijk, 203 kilometer. Maar het is vooral langzaam rijdend verkeer. De eerste vertraging op de A2, dat is Den Bosch richting Maarsen eh, voor Utrecht-Papendorp, een gladde weg, drie kwartier extra. Ook drie kwartier op de A2 Amsterdam richting Oude Rijn... voor de Leidse Rijntunnel, al lang problemen daar, een gladde weg. A12 Den Haag-Utrecht voor Harmelen, een gladde weg, een uur en 12 minuten. A27 Gorkum Utrecht voor de Houtense brug vanuit Lexmond. Een ongeluk gebeurt een uur. En A29 Rotterdam Berg op Zoom voor Numansdorp 44 minuten. En sowieso op heel veel plekken dus langzaam rijdend verkeer. En eh, goed nieuws, geen flitsers op de snelweg. Maar dat had je ook niet gedacht, denk ik. Toch? Gok ik. Thomas van Empelen. Yes, that's me. Met zometeen muziek van Lucas en Steve. Nieuwe ronde van De Gok van Je Leven. Eerst deze fijne van Effort Jack en In My World. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful. it's easier to see there ain't no difference in the morning and I ask myself, it's life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. How can the devil take a brother if he's close to me? Uh. I let it go back to when we played as kids, but then changed. that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on, oh, come on, come on. That's just the way it is. you'll never be the same. be the same, yeah, yeah, yeah. Oh yeah. That's just the way it is. Oh yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real, don't appeal to the brother in you. Yeah. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Sell it back to the kids. I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. you'll never be the same. That's oh, just the way it is. Oh yeah. Oh, gotta oh, make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got to stay strapped, And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat. That's the way it is. Uh. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. So hold You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. shit. Via web. The Slam app. DAB+. Plus, en on your smart speaker. Speel Slam. I can see in your eyes. You're about to break my heart. I met you at the wrong time and now I don't know where my mind is ready to let you go, but my heart in de pauzestand. Love on Halt. Dit is Slam. Eh, goedemiddag, Lucas en Steve. Ook hoorde je en James. We gaan het weer doen. Nieuwe ronde van... De gok van je leven. De gok van, van je leven. Ja, ja, Inske, jij ging voor eh, zwart. Het werd zwart. Dat betekent dat je nog een keer mag meespelen. En ehm, ja, misschien nog een fiche pakt. Waardoor je meer kans hebt in het finale spel. 22 januari. En eh, ja, op de, de lijn staat wat je kan winnen. Een reis naar Las Vegas met drie vrienden die kant op. En 2026 euro speelt er goed. Vanwege het nieuwe jaar natuurlijk. En dan mag je daar gaan inzetten op eh, rood of op zwart. we gaan een nieuwe ronde doen. Twee uur geleden had ik je aan de lijn dus. Wat is er in de tussentijd gebeurd in jouw leven? Eh, niet heel veel. Ik heb lekker naar eh, vakanties gezocht, eigenlijk voor in de zomer. Oeh, populairste vakantiebestemmingen voor eh, deze zomer. Dat zijn Spanje en Peru. Oké. Ja, misschien ja, nou, denk je over Peru Lama, dat zou kunnen. Maar nee, je gaat niet naar Spanje toe, begrijpen. <laughs> nee, dat, nee, dat niet. Oké, te veel Nederlanders misschien ook trouwens, hè? Ja. Goed, ja, misschien ga je ook gewoon lekker met vrienden naar Las Vegas. we gaan het doen. Ik Ik eh, loop weer eens eventjes naar eh, die heerlijke roulette tafel. Al mocht hij op groen komen, dan pak je vier fiches. Ga je daarmee naar huis, maak je gigantisch veel kans op die prijs. Ehm, ja, ik, eh, ik ben er. En dan mag jij zeggen op... ik ga hem laten spinnen. En dan mag jij zeggen, wat gaan we doen? Rood. Ik ga nog een keer voor zwart. Echt waar? Oké. Ja. Daar gaat hij. Let's go. Ik vind het heel spannend dit. Ja, ik ook. Nog een keer zwart zeg jij, hè? Ja. Ah. Gefeliciteerd. Is goed? Ja, <laughs> zeker. Dat is goed. <laughs> je hebt eh, twee fiches te pakken. En dan de grote vraag. Hou je het hierbij? Ga je met twee fiches naar eh, het finale spel 22 januari? Of ga je toch nog een ronde door? Want je zit wel in een lucky streak natuurlijk. Eh, nee, ik hou het hier wel echt op. Ja, ga je het hierbij houden? Oké, nou, Inske ja, gefeliciteerd met eh, twee fiches. En dat betekent ook dat je dus weer mee kan doen, zometeen in de Slam Middagshow. Om 6.40 uur 40, een nieuwe ronde geef je op Inske. Ik zie je bij eh, donderdag, dus 22 januari. Helemaal goed, dankjewel. Oké, kusje. Hoi, hoi. Doei. Ook kans maken? App Vegas plus je leeftijd met de Slam app. En win een trip naar Las Vegas. I wanna let my head down. I'm staring down your face, wanna go twist my wrist. Goes like this, start with a track, eyes on me, arch my back, just like this, here for the night, going right in, just keep watching.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 Eh, langs de vertraging van dit moment A12 de Haag Utrecht. Voor de meer een gladde weg, een uur en zeven minuten. X on the line, just days I suspected. No one really gets over me. I'm unaffected, why you to